Jeroen van Kamp met het NOS Voor de kust van Suriname is vannacht opnieuw een vissersboot overvallen. Daarbij is in ieder geval de kapitein om het leven gekomen. Dat zegt een beroepsorganisatie van vissers in Suriname. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Politie is samen met vissers op weg naar de plek waar de piraten toesloegen. Het gaat om hetzelfde gebied waar vrijdagnacht een bloedige aanval plaatsvond op vijf vissersboten. De bemanningsleden werden mishandeld met kapmessen waarna ze in zee werden gegooid. Maar vier van de twintig bemanningsleden wisten levend aan land te komen. In de Corneliuskerk in Limmen woedt een grote brand. De vlammen slaan uit het dak en omwonenden wordt gevraagd deuren en ramen gesloten te houden. Brandweer is met veel materieel aanwezig om het vuur te bestrijden. Volgens de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord woedt de brand in het schip van de kerk. Prioriteit van de brandweer ligt bij het behoud van de pastorie en de kerktoren. Limmen ligt ter hoogte van Castricum, net ten zuiden van Alkmaar. Op de Dam in Amsterdam mag morgen geen demonstratie worden gehouden. De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat een verbod van de gemeente Amsterdam van kracht blijft. De man die een lawaai-demonstratie wilde houden... had een kort geding aangespannen tegen het verbod. De initiatiefnemer vindt dat tijdens dodenherdenking... ook de slachtoffers van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd... moeten worden herdacht. Het OM heeft een schikking getroffen met containeroverslagbedrijf ECT. Het bedrijf betaalt 110.000 euro omdat het in 2014 mede verantwoordelijk was voor een fataal ongeluk. Dat gebeurde op een containerterminal op de Maasvlakte. Een container viel toen uit een kraan boven op een binnenvaartschip. De kapitein kwam daarbij om het leven en een medewerker van ECT raakte gewond. Het weer, tot besluit, vanavond en vannacht is het op veel plaatsen helder. Het koelt snel af en op veel plaatsen vriest het morgenochtend aan de grond een paar graden.